zeggen advocaten en het OM tegen Omroep Brabant. Dit jaar is bijna al het vuurwerk verboden. Alleen kindervuurwerk mag nog en dat vliegt de deur uit. We hebben deze paardje ja, dat lijkt eigenlijk gewoon op, op een normaal vuurwerkpakketje. Alleen eh, er zit natuurlijk minder kruid in, daarom valt hij onder de categorie 1 vuurwerk. Maar het is gewoon prachtig om te hebben. Eh, fonteintjes die niet zo hoog gaan, net als een normale fontein van kap 2. Heb je dat zwaardere vuurwerk wel en word je gesnapt... dan kun je flinke boetes krijgen, een strafblad... en zelfs in de gevangenis terechtkomen, waarschuwt het OM. Een mysterieuze vondst in een natuurgebied in Friesland. Wandelaars vonden daar vanmorgen een hoge metalen staaf die rechtop in het zand stond. Klinkt een beetje zoals de monolieten die afgelopen tijd in Amerika en Roemenië werden gevonden. Maar deze glans minder en lijkt er al een tijdje te staan. De kans zit erin dat het om een nieuwjaarstunt gaat. Prinses Amalia is morgenjarig en wil zich houden aan de coronaregels... van maximaal drie gasten per dag. Het ANP belde met koningin Maxima. Die vertelde dat de prinses haar 17e verjaardag verspreid over de hele week viert. En dus mogen haar zusjes deze week even niemand meebrengen. Anders zijn er te veel mensen in huis, zei Maxima. Ja, en dan zal er dit over je gezegd worden. Ik weet ook vrij zeker dat mijn vriendin eh, af en toe met het schaamrood op de kaken eh, televisie zit te kijken... omdat ik zo, eh, zo hard loop te gillen, zoals zij het noemt. Je hoort hier Tim de Vries, stadionspeaker van Almere City FC. Hij is de man die het stadion voorziet van commentaar, wissels en doelpunten. Maar deze man doet zijn din, ding, ondanks dat er helemaal niemand meer aanwezig is in het stadion vanwege corona. Luister maar. In de 62e dat valt dus op. Hij wordt elke week bedolven onder mensen die hem bedanken dat hij toch wat sfeer probeert te maken. En dan nog het weer. Vanavond steeds meer wolken en regen. Kans op sneeuw in Limburg. Morgen ook een regenachtige dag. Dan zo'n 5 graden.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 Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I rock star, pack up doors, tipping wall, hey. Add up golf, and it and expose, hey. I was 15, I said codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, waist. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get pay. Cause we counting up every day. Getting high to in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give me nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh.